Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ondanks internationale druk weigert de Nigeriaanse koepleider generaal Tiani... de afgezette president Bazoum terug te laten keren. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS dreigt met ingrijpen in Niger... als de militaire koep niet voor het einde van de week eindigt. De lidstaten hebben ook sancties aangekondigd... waaronder buurland Nigeria dat de levering van elektriciteit al heeft stilgelegd. Koepleider Tiani noemt de sancties onrechtvaardig en onmenselijk. Hij zegt dat hij en zijn mede iedere vorm van bemoeienis in Niger afwijzen. In Sudaan worden op grote schaal oorlogsmisdrijven gepleegd, zegt Amnesty International. Het zou onder meer gaan om verkrachting van meisjes en vrouwen, etnische zuiveringen en het doden van burgers. Sinds het uitbreken van de gevechten tussen de paramilitaire groepering en het regeringsleger, ruim drie maanden geleden, zijn volgens de mensenrechtenorganisatie duizenden mensen gedood of gewond geraakt. Door zowel doelgerichte als willekeurige aanvallen. Amnesty International roept onder meer op tot uitbreiding van het wapenembargo in Soedan. Het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway wordt vandaag naar de Eemshaven gesleept. Dat is besloten na overleg met de betrokken partijen. Volgens Rijkswaterstaat is de Eemshaven in Groningen de meest geschikte haven. Onder meer vanwege de faciliteiten die het heeft voor de berging van het vrachtschip en de korte afstand. Het autotransportschip vloog een week geleden in brand bij Ameland. Inmiddels ligt het boven Schiermonnikoog en lijkt het vuur uit te zijn. Dinsdag liet baggeraar Boskalis al weten dat de Fremantle Highway veilig naar de Eemshaven kan worden gesleept. Het weer, buien met lokaal mogelijk ook onweer en hagel. Vooral in het zuiden is er kans op zware windstoten tot 75 km per uur.